12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurt 5200 militairen naar de grens met Mexico... om te voorkomen dat een karavaan van migranten de grens oversteekt. 800 militairen zijn al onderweg. De rest wordt eind deze week aan de Mexicaans-Californische grens verwacht. Ze voegen zich bij 2000 leden van de Nationale Garde die daar al zijn. De duizenden migranten vertrokken deze maand uit Honduras... Ze zeggen dat ze via Guatemala en Mexico naar de VS willen reizen... om aan het geweld en de armoede in eigen land te ontsnappen. Migranten uit andere landen sloten zich bij hun aan. Noordwijk wil definitief een einde maken aan de problemen in de wijk Boerenburg. Een speciale taskforce gaat zich daarop richten, meldt Omroep West. Vanmorgen werden zes jongeren opgepakt voor betrokkenheid bij brandstichtingen en vernielingen afgelopen zomer. Maar de groep die betrokken was bij de ongeregeldheden... is volgens de gemeente nog een stuk groter. Inmiddels zijn 40 tot 50 jongeren in beeld. De staking bij de bagageafhandelaars op Brussels Airport is nog steeds niet voorbij. Ook vandaag gingen de vakbonden en de directie van het bedrijf Avia Partners zonder akkoord uit elkaar. Verwacht wordt dat de staking nog zeker tot woensdagochtend 6 uur zal doorgaan. Sinds donderdag zijn al honderden vluchten op Brussels Airport geannuleerd. Voetbalclub Real Madrid heeft trainer Lopeketti ontslagen. Het ontslag hing al in de lucht. De club staat na vier nederlagen en één gelijkspel... op de negende plaats in de competitie. Gisteren ging het met 5-1 onderuit tegen aartsrivaal Barcelona. Het weer, een regengebied breidt zich uit over het land. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen is het onstuimig. Op veel plaatsen valt veel regen, zo'n 30 mm.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.